Dat blijkt uit onderzoek van de arbeidsinspectie die de situatie zorgelijk noemt. Volgens de onderzoekers doen korpsen te weinig om agressie en geweld tegen agenten te voorkomen of te beperken. De inspectie adviseert om agenten beter te trainen in communicatieve vaardigheden. En ook zouden er op politiebureaus hogere en bredere balies moeten worden gebouwd. De korpschefs hebben in een reactie toegezegd de problemen aan te pakken. Eurocommissaris Callas zegt dat er geen risico's worden genomen met de veiligheid van vliegtuigpassagiers. Vanuit verschillende Europese lidstaten wordt aangedrongen op versoepeling van het vliegverbod. Dat is ingesteld vanwege de aswolken uit IJsland. Die kunnen vliegtuigmotoren beschadigen. Callas bespreekt de zaak vanmiddag met de Europese ministers van Verkeer. Testvluchten met lege passagiersvliegtuigen zijn volgens de KLM zonder problemen verlopen. Maar de NAVO meldt dat er in de motoren van zeker 1 F-16 wel degelijk beschadigingen zijn gevonden die zijn veroorzaakt door vulkanische asdeeltjes. Op alle Nederlandse ambassades buiten de Europese Unie komen bij de komende verkiezingen stembureaus. Nederlanders die in het buitenland wonen kunnen daar hun stem uitbrengen. Tot nu toe komt dat alleen bij grote ambassades in landen waar veel Nederlanders wonen. De stemgerechtigden moeten zich voor 27 april via internet laten registreren bij de gemeente Den Haag. Daarna krijgen ze een stembiljet thuisgestuurd dat op de ambassade kan worden ingeleverd. Het dodental van de aardbeving in China is opgelopen tot 2000. Aanvankelijk leek het aantal slachtoffers mee te vallen. Maar vooral dit weekend zijn er onder het puin nog veel doden gevonden. Voor een vierjarig kind en een Tibetaanse vrouw kwam de redding op tijd. Zij werden vannacht levend onder het puin vandaan gehaald.